Maandenlang waren Russen daar de baas, maar sinds september is het gebied bevrijd. Verslaggever David-Jan Godfra vanuit de hoofdstad Kiev. We horen verhalen van de politie over mensen van wie de vingers gebroken werden... die elektrische eh, schokken toegediend eh, krijgen. En er zou, zouden ook mensen zijn eh, geëxecuteerd. nou is dat woord kampen een klein beetje verwarrend... hoor, want dat suggereert dat ze heel groot zijn... en dat er veel mensen bij elkaar zitten. En zo, zo is dat waarschijnlijk niet. Wat, wat we eerder hebben gezien is juist dat mensen heel dicht op elkaar gepakt zaten... in kelders, in schoollokalen. Het is moeilijk om de verhalen te checken maar de laatste tijd zijn er vaker Oekraïense burgers die daarover hebben getuigd. In Antwerpen is vannacht voor de zoveelste keer een ontploffing geweest in een woonwijk. De deur van het huis waar het gebeurde zou zwaar beschadigd zijn. In diezelfde straat waren de afgelopen maanden al vaker ontploffingen. De Belgische politie denkt dat het iets te maken heeft met een drugsoorlog in de stad in Noorwegen is het stekkere geblazen. Een hoop mensen daar rijden elektrisch. Bijna 80% van de nieuw verkochte auto's heeft een lader populairste automerk bij de Noren is Tesla. Noorwegen wil dat er over twee jaar geen nieuwe auto's verkocht worden... die rijden op diesel of benzine. En de Braziliaanse voetballegende Pelé wordt vandaag begraven. Hij ligt nu nog opgebaard in het stadion van zijn oude club Santos. Er zijn al duizenden mensen afscheid komen nemen, zegt verslaggever Tom van het Hek. Pelé en Santos, ja, dat is een twee-eenheid. En ook voor die stad en, en alles daaromheen heeft hij zo ongelooflijk veel eh, betekend. En het is een, een ongekend fenomeen, deze Pelé. Ja, bijzondere man in alle opzichten. De kist van Pelé wordt eerst nog door de straten van Santos gereden. Onder meer langs het huis van zijn moeder van honderd die nog leeft. Daarna wordt hij in besloten kring begraven. Het weer nog de dag begint fris en in het midden en noorden behoorlijk mistig. Er kan ook een enkel buitje vallen. Later meer wolken en regen bij 8 of 9 graden. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Wijnand Zwaan van de ANWB. Op de A5 Hoofddorp richting Amsterdam staat file tussen Westpoort en de aansluiting met de A10 2 kilometer met een kwartier vertraging.